de drempel van een huisje zit een lief klein meisje stil. Telkens als ik daar voorbij kom, is tot zij wat zeggen wil. Daarom vroeg ik zeg eens kleine, heb je nu al droeven in? En aan antwoord voelde ik dat ze duizend overschotje in. Overschotje, lief klein popje, daarom lach jij nu niet meer. Jong verwelkte mooi roze knopje, doet daarom jouw hartje zeer. Ja, ik voel dat nieuwe mee. Niet de echte is voor jou. Kleine overschotje zieltje is gedompeld in de rol, En dan speelt ze met het popje dat haar echte mamie gaf, voordat vader haar voor eeuwig naar den hemel had gebracht. En ook naar haar nieuwe moe vraagt, omdat zij nog steeds maar vreugd, die ik in die o. zoals die ik overschotje bij het hek van kerkhof staan. Dicht bij het graf van haar mami, die zo vroeg was heengegaan, Fluisterend roep zijn man, ik ben het, kleine zus, die van u houdt zoon enige moeten huilen, omdat hart van God.